De vorige secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid stapt uiterlijk april volgend jaar op. Hij wist geen einde te maken aan de vele incidenten op het ministerie. Wanneer Schoof begint is nog onduidelijk. De terugkoopactie van verboden wapens in Nieuw-Zeeland is na vandaag voorbij. Na de moskee-aanslagen werden automatische en semi-automatische wapens verboden. Als overgangsregeling konden mensen die wapens sinds juli inleveren voor geld. Er zijn zo'n 50.000 ingeleverd. Volgens critici van de regeling zijn er nog veel meer zware wapens in omloop. Een politicus van de Democraten in de VS is overgestapt naar de Republikeinen. Deze Jeff Van Drew stemde ook tegen toen het Huis van Afgevaardigden gisteren een officiële aanklacht indiende in de afzettingsprocedure tegen president Trump. De verwachting is dat Trump de overstap zal gebruiken om democratische verdeeldheid over de afzettingsprocedure te bewijzen. De balletacademie van de Weense Staatsopera heeft leerlingen structureel mishandeld, vernederd en aangerand, zegt een Oostenrijkse overheidscommissie. De commissie deed onderzoek naar berichten over leerlingen van rond de 11 jaar die waren geschopt en geslagen. Ook werden ze onder druk gezet om af te vallen. De Weense Staatsopera zegt dat er inmiddels maatregelen zijn genomen tegen de misstanden. De gemiddelde Nederlander is de afgelopen tien jaar niet veel efficiënter gaan werken. De arbeidsproductiviteit, de opbrengst per gewerkt uur... steeg volgens het CBS met een kleine 4 Die beperkte toename komt onder meer doordat er veel ZZP'ers zijn bijgekomen.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 Stuur je allemaal fijne dagen.